7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meerdere prominente wetenschappers hebben kritiek op de werkwijze van het Outbreak Management Team, het OMT, meldt Nieuwsuur. Het OMT heeft de belangrijkste invloed op het beleid, want het kabinet neemt adviezen één op één over. Wetenschappers wijzen erop dat de totstandkoming en onderbouwing van de adviezen geheim zijn en daardoor niet te controleren. Het RIVM, dat het OMT bijeenroept, zegt dat het te maken heeft met de gevoeligheid van de besprekingen. Volgens het instituut is de taak van het OMT om op grond van kennis, ervaring en debat van een brede groep deskundigen het best mogelijke professionele advies te geven. De hoogste Engelse voetbalcompetitie, de Premier League... kan mogelijk over enkele weken worden hervat, zonder publiek. Dat meldt Sky News op basis van bronnen bij de Britse regering. De overheid zou met sportbonden en medische experts overleggen... over de criteria en omstandigheden waaronder competities zouden kunnen worden opgestart. Het hervatten van de Engelse voetbalcompetitie zou daarbij de hoogste prioriteit hebben. Het aantal geregistreerde coronadoden in Britse ziekenhuizen is opgelopen tot meer dan 20.000. Vandaag kwamen er ruim 800 doden bij. Het werkelijke aantal doden ligt nog hoger... omdat mensen die thuis of elders buiten het ziekenhuis overlijden... niet worden meegeteld. In Puttershoek bij Zwijndrecht is een man van 70 jaar... die zijn hond uitliet, zwaar mishandeld. Volgens de politie werd hij uitgescholden door een groep jongeren... Toen de man zei dat ze normaal moesten doen, werd hij aangevallen, zei de politie. De man hield er onder meer een gebroken oogkas aan over. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 1 tot 6 graden. Morgen in het noorden van het land bewolkt, maar verder zonnig. Het wordt morgen 14 tot 19 graden.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 Dancing till we see the dawn. Flashing lights deep down low. We are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass. Everybody make it clap. Party nights with the click. I'm from Stavanger, bitch the click. C'est la guerre pour les siècles des siècles. 106.9 ZFN song from Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. I go back to my room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.